1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-land willen dat de Europese Unie flexibeler wordt. Volgens Duitse media leggen ze hun plan daarvoor vandaag voor aan Italië, Nederland, Luxemburg en België, de vier medeoprichters van de EU. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier en zijn Franse collega Ero vinden dat er meer ruimte moet zijn voor EU-landen die niet verder willen integreren in Europa. Na het brexit-referendum zien de twee landen het als hun gezamenlijke opdracht om te voorkomen dat andere lidstaten ook uit de EU willen stappen. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie wil dat de onderhandelingen over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk direct beginnen. Hij wil niet wachten totdat er een opvolger is voor premier Cameron, die vanmorgen aankondigde dat hij over een paar maanden opstapt. Cameron zei dat hij de onderhandelingen aan zijn opvolger wil overlaten, maar Juncker wil niet zo lang wachten. De Italiaanse kustwacht en andere schepen hebben afgelopen dag meer dan 2000 vluchtelingen gered op de Middellandse Zee. Nu het weer de laatste dagen rustiger is geworden, sturen mensensmokkelaars meer boten de zee op. De meeste lijken uit Libië te komen. Gisteren werden ook al 5000 migranten op zee gered. Dit jaar zijn al zo'n 60.000 bootvluchtelingen in Italië aangekomen. Gemeenten worden in de toekomst wettelijk verplicht om mensen met een beperking werk aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma aangekondigd. Gemeenten doen te weinig voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Het kabinet wil dat eind dit jaar 3200 mensen een werkplek bij een gemeente hebben. Maar het zijn er nu nog maar 115. Een kwart van alle gemeenten blijkt zelfs helemaal geen voorzieningen voor deze mensen aan te bieden.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 坚持。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 internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Please fasten your seatbelts. Be prepared to go on a ride. This is real.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 Tal vez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 see. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. useless.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 Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Met a friend in Rio. She was all on me. Oh. We can make now say three though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 Eén keer. laat je horen, twee keer. Laat je horen, drie keer. Laat je horen, vier keer.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 2, 5, 3, 4, ist